kleine nachtegaal, zing me nog eenmaal, zing me nog eenmaal dat lied, kleine nachtegaal. Weet je nog in mij? jij was er toch bij, toen mijn schat me heeft gekust. Vaak denk ik nog aan die uren, samen zee aan zee, Maar helaas, het mocht niet duren, alles is voorbij. Ieder jaar en iedere mei denk ik weer aan die dag. En aan het groot geluk dat ik toen in zijn helaas, het mocht niet duren. Alles is voorbij. Kleine nachtegaal. Zie